Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Rond deze tijd worden in Egypte als het goed is de handtekeningen gezet... onder een deal tussen Israël en Hamas. Ze zijn het eens geworden over een eerste fase van een wapenstilstand. Hulpgoederen worden toegelaten in Gaza. Gijzelaars en gevangenen worden vrijgelaten... en het Israëlische leger trekt zich een stuk terug. Veel is nog onduidelijk, zegt correspondent Nasra Habiballa, zoals de vraag hoe nu verder. Als dat akkoord ondertekend is, dus om 11 uur Nederlandse tijd... dan is het de bedoeling dat ze eigenlijk ja, eh, meteen daarna ook verder gaan praten eh, over fase 2. Want dit akkoord is dus alleen op, over de korte termijn fase 1. Maar die onderhandelingen die zouden eigenlijk meteen dan door moeten gaan. Inmiddels weten we ook meer over de vrijlating van Israëlische gijzelaars. Dat zou komende maandag moeten gebeuren, zegt persbureau Reuters. De politie maakt zich grote zorgen om de veiligheid van een vrouw van 49 uit Hoofddorp. Ze was gisteren onderweg naar werk en is toen verdwenen. Ook haar auto is nog niet gevonden. De politie denkt dat ze is ontvoerd en houdt er ernstig rekening mee dat ze in levensgevaar is. Het rommelt weer eens in het demissionaire kabinet. De twee overgebleven partijen kunnen het niet eens worden over stikstof. BBB-minister Wiersma van Landbouw wil een nieuwe rekenmethode invoeren. De VVD is bang dat een rechter daar gehakt van zou maken. En dan is er nog goed nieuws voor Zuher van 20. Hij kan een nieuwe snackbar beginnen. In de Haagse wijk Duindorp moest zijn zaak dicht... nadat hij meerdere keren doelwit was van vandalisme en racistische intimidatie. Maar een paar inwoners uit Den Haag begonnen een crowdfundingsactie... en binnenkort opent hij opnieuw de deuren, maar dan in de Schilderswijk. Gelukkig heb ik de kans gekregen om meer te openen. De meeste van mijn klanten die hebben mij verteld... Daar, oh, kom naar Schilderswijk, wij willen dat hij daar opent. Veel mensen zeggen, jouw eten lekker, alles is lekker. Eh, we zijn bijna klaar, wij moeten alleen nog die paar spullen van uh, naar hier verhuizen. Hagenaars reageren enthousiast. Eentje schrijft bij het bericht dat hij van harte welkom is in de wijk... en dat hij voor 50 euro eten komt halen. Het weer nog overal droog en er zijn opklaringen met af en toe best wat zon. Vanmiddag zijn er vanuit het noordwesten wel meer wolken. Het wordt maximaal 15 of 16 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer 3 kilometer file bij Amsterdam Rivierenbuurt. 8 kilometer langzaam rijdend verkeer op de A27 Almere richting Gorkum.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 This blessed love will never part. You don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha, come sing for them, baby. Though you make me holler, though you make me sweat. I can't get your tenderness. Still I can't get you off my mind. What is it about you, baby? I just a dirty, dirty love. to stay a dirty, dirty, dirty love. I feel in love with you, boy. So girl, they try to understand that a man is just a man. That's a dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. That's a loving from the start, but you know we're at the part. That's the way I give my love. man gotta do? What a man gotta do? Girl, but I never had for promise and I'm bling bling for all the girl. But I just love it when me fling fling control a girl. And I make your head swirl, and I make your body twirl, and I make you wanna be my one and only baby girl. Night after night, make you feel love to keep you warm. Girl, you never get this kind of loving from your bond. I know you want your cat, and me just can't I love you, baby. I'm you get a little loving on the God. You don't know how to love me. I and I know no time for no kissing and Not chow. even how to kiss me. I'm sure you take your little advice down. I don't know why. Baby girl, baby girl, baby girl, baby girl. I love you, baby. I don't see nothing, nothing love. say that's a dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. So, girl, can't you understand that a man is just a man? That's the dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. The blessed loving from the start, but you know we're at the part. That's the way I give my love. I'm still in love. Yes, I'm still in love. Yo. What a man gotta do, what a man gotta do, girl. Hey, I do me give and dog love and so bye, bye, bye. But turn around, she ask a question, why, why, why? When me leave in me city, girl, I cry, cry, cry. And it hurts my heart to tell a lie, lie, lie. So don't cry no more, baby girl, for sure. Just remember the good times we had before. I love you, baby. I know you get little loving and You don't know how to love me. I ain't no time for no kiss up, no Not even how to kiss me. yeah, that's the dirty, dirty love. Understand that a man is just a man, that's the way I give my love. I'm still in love with you, boy. The best of lover from the start, but you know we're at the part, that's the dirty, dirty love.